Renske van der Zallen met het NOS Journaal. In een katholieke kerk op het Indonesische eiland Zuid-Sulawesi is een bom afgegaan. Er zouden meerdere mensen gewond zijn geraakt, zegt de politie tegen persbureau Reuters. Het is nog niet bekend of er doden zijn gevallen. De explosie was in een kerk in de stad Makassar... waar gelovigen op dat moment bij elkaar waren voor de viering van Pasen. Christenen herdenken op Palmzondag, een week voor Pasen... de intocht van Jezus in Jeruzalem. Twaalf landen, waaronder Nederland, willen dat Myanmar het militaire geweld tegen ongewapende burgers staakt. Dat staat in een gezamenlijke verklaring die is ondertekend door de legerleiding van verschillende Europese landen, Australië, Nieuw-Zeeland, Japan en Zuid-Korea. Twee maanden geleden pleegde het leger van Myanmar een staatsgreep. Bij de dagelijkse protesten daartegen zijn sindsdien honderden demonstranten gedood, onder wie ook jonge kinderen. In Canada heeft een man meerdere mensen neergestoken. Daarbij is een vrouw om het leven gekomen. Zes andere mensen raakten gewond. Het incident was in de buurt van een bibliotheek in een voorstad van Vancouver. De dader is door agenten overmeesterd en gearresteerd. Het mannenteam van de Amerikaanse wielerploeg Trek Segafredo verschijnt vandaag niet aan de start van de wielerklassieker Gent-Wevelgem. Dit vanwege twee coronagevallen binnen het team. Bij de ploeg staan de Nederlanders Bouke Mollema en Koen de Kort onder contract. De Kort zou in Gent-Wevelgem van start gaan, Mollema niet. En de zomertijd is ingegaan. Om twee uur ging de klok een uur vooruit naar drie uur. In de ochtend is het daardoor langer donker en s'avonds blijft het langer licht. Op 31 oktober gaat de klok terug naar de standaardtijd, die ook wintertijd wordt genoemd. Het weer vandaag in het noorden bewolkt en soms wat regen. Elders is het droog en vooral in het zuiden is de zon van tijd tot tijd te zien. Het wordt 10 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er is een auto over de kop gevlogen op de A10, de Ring Zuid van Amsterdam... bij Amsterdam Buitenveldert. Daar zijn drie rijstroken dicht richting Den Haag... maar je hebt daar maar vijf minuten op onthoud.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 You can break you wanna get stronger. Stronger, stronger. Stronger, stronger. If you wanna get stronger I've been on the brink of broken Stripped in my shell. Bye. Then let me show you now that I'm for real. If all things time, time will reveal.